Goedemiddag, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Te veel mensen zakken voor hun rijexamen. Vinden het CBR en de rijscholen en daar maken ze zich grote zorgen over. Bijna de helft zak voor de examens. En dat komt volgens de rijscholen doordat ze er eigenlijk nog niks van kunnen. Er zakken veel mensen op de bediening van het voertuig. De goede kijktechnieken, de kruisingen, de bochten, de zijdelingse verplaatsingen... het voorrang verlenen aangepast aan besluitvaardigheden. Dit zijn de meeste fouten wat op het praktijkexamen gemaakt worden. Dit zijn allemaal beginnersfouten en betekent dat de bediening en de basis niet goed in orde is. Wat ook meespeelt is dat het steeds makkelijker wordt om een rijschool te beginnen. Daardoor rijden er te veel loesje en slechte rijleraren rond. En als je dan wel je rijbewijs hebt, dan moet je niet achter het stuur op je telefoon zitten. Gisteren heeft de politie meer dan 100 automobilisten betrapt die hun telefoon vasthielden. Ze werden gespot vanuit een touringcar. In totaal kregen 143 mensen een bekeuring. De meeste vanwege telefoongebruik, maar ook een paar omdat ze rechts inhaalden, bumper kleefden of reden over een verdrijvingsvlak. Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn, hebben de bevrijding meegemaakt. Blijkt uit CBS-cijfers. Veruit de meeste als kind. Zo'n 27.000 Nederlanders die nu nog leven waren in 1945 18 jaar of ouder vanavond speelt Feyenoord in de tweede halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. Voor Feyenoord-fans een droom om daarbij te zijn. Zo'n plek in een bus daar naartoe is hartstikke populair. Er zijn niet zoveel stoeltjes, dus veel fans grepen mis. Mike in eerste instantie ook. Totdat hij zijn vriend afzette bij een supportersbus die de fans naar Marseille moest brengen. Maar ja, als je dan toch bent, dan vraag je toch even van... Hey, is er niet toevallig iemand die zich heeft afgemeld? Niet denken dat inderdaad iemand heeft afgemeld. Heel lullig voor die persoon, maar ik zeg, kan ik dan mee? En het antwoord is ja. Dus ik had gelukkig mijn paspoort bij me. Die heb ik uit mijn auto gehaald. Ik ben ingestapt en eh, ja, we gaan er gewoon een geweldige reis van maken. Onverwachts. Voor het eerst in 20 jaar kan Feyenoord een Europese finale bereiken. Vorige week werd Olympique Marseille thuis in de Kuip verslagen met 3-2. Het weer best wat zon, blijft bijna overal droog. Het is 14 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201 vanuit Hoorn naar Hilversum staat file tussen Wilmis en de aansluiting met de A2, 3 kilometer.